Dat hebben de onderhandelaars vannacht om drie uur besloten. D66-leider Pechtold zei dat hij het gevoel heeft dat de partijen verder zijn gekomen. Een akkoord is er nog niet. Volgens minister Dijsselbloem zijn de partijen opgeschoten. Premier Rutte benadrukte dat er naar ingewikkelde zaken wordt gekeken, maar dat het niet langer zal duren dan nodig is. De oppositiepartijen en afgevaardigden van de coalitie hebben afgelopen avond en nacht zes uur lang onderhandeld. In de Verenigde Staten groeit de hoop op een akkoord tussen de regering van Obama en de Republikeinen. Zowel president Obama als enkele vooraanstaande Republikeinen hebben voorzichtig positief gereageerd. De Republikeinen zijn bereid het schuldenplafond tijdelijk te verhogen, in ruil voor onder meer aanpassingen aan de zorgwet en extra bezuinigingen. Voor de Democraten valt daarover te praten als er geen extra eisen op tafel komen en er een einde komt aan de shutdown. De invloedrijke republikeinse afgevaardigde Pete Sessions zei zelfs hoopvol te zijn dat vrijdag afspraken kunnen worden gemaakt over het schuldenplafond en de shutdown. Een klein deel van de bibliotheekcollectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam krijgt een nieuw onderdak. Een deel van de boeken gaat naar de Universiteit van Leiden, het Vredespaleis in Den Haag en het Kennis- en Documentatiecentrum voor Medische Geschiedenis in Urk. De bibliotheek van het Tropeninstituut wordt op 1 januari opgeheven omdat het Rijk stopt met structurele subsidie. De FBI heeft in Amerika een bende opgerold die Joodse mannen met geweld dwong om van hun vrouw te scheiden. De bende werd geleid door twee rabbijnen. De rabbijnen boden vrouwen aan voor 50.000 dollar hun echtgenoten ontvoeren die niet wilden scheiden. Met geweld en stroomstootwapens werden de mannen vervolgens gedwongen een echtscheidingsdocument te tekenen. Het weer, vannacht hier en daar een bui, 8 tot 5 graden. En morgen eerst droog en van tijd tot tijd zon. Smiddags bewolkt en regen en het wordt 12 graden.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 Say nasty, nasty voice. I don't need no